hey Ronnie, mijn Ronnie, ik had papa beloofd om jou niet te kussen voordat we zijn verloofd. Hey Siska, mijn Siska, toe trek het je niet aan, want straks is het donker en kun je stiekem gaan. Hey Ronnie, mijn Ronnie, als dat mijn vader ziet. Maar Siska, wat denk je, hij merkt dat zeker niet. Ik zet wel een ladder onder aan het raam. We hebben dat samen al zo vaak gedaan. onbeschikt en gaan we naar het reuzenrad. Op de kermis, daar is altijd wat te doen. En bovenin dat reuzenrad krijg jij een zoen. Hey Ronnie, mijn Ronnie, ik ben een beetje bang. Ik wil met je meegaan, maar dan wel niet te lang. Ja, Siska, ik weet het, je vader is niet mis. Maar dansen met jou is het mooiste wat er is. de and gaan de